9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Duitse regeringsvliegtuig is mogelijk gesaboteerd. Gisteravond moest het toestel dat bondskanselier Merkel... naar de G20-top in Argentinië zou brengen... een noodlanding maken in Keulen. Duitse media melden dat de veiligheidsdiensten... het incident als een criminele daad onderzoeken. Alle communicatie in het vliegtuig zou zijn uitgevallen... Alleen met een satelliettelefoon lukte het om contact met de grond op te nemen. Er waren eerder ook al problemen met het Duitse regeringstoestel. Of er een verband is met het laatste incident is onduidelijk. Specialisten van de MC IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad... voelen zich bedrogen door hun collega's van het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de artsen niet willen overnemen, terwijl dat wel is toegezegd. Sint-Jansdal ontkent dat deze belofte is gedaan... Omroep Flevoland heeft meerdere specialisten van de IJsselmeerziekenhuizen gesproken. Zij vertellen allemaal dat de specialisten uit Harderwijk de meeste MC-artsen niet willen overnemen. Terwijl dat tijdens personeelsbijeenkomsten door de curator wel is toegezegd. Oudschaatsers Yvonne van Gennep en Ria Visser blijven ontkennen dat ze tijdens hun carrière doping hebben gebruikt. Ze reageren op de onthulling dat er in 1985 urinemonsters van hen zijn gestolen. Uit een reconstructie van tv-programma Andere Tijden Sport en de Volkskrant blijkt dat de schaatsbond KNSB dat toen stil heeft gehouden. Twee Amerikaanse beroemdheden moeten boetes tot 300.000 dollar betalen aan de beurswaakhond van de VS. Muziekproducer DJ Khaled en bokser Floyd Mayweather prezen cryptomunten aan op sociale media, maar zeiden er niet bij dat ze daarvoor betaald kregen. Mayweather twitterde zijn 8 miljoen volgers, koop ze snel, ik heb de mijne al. Hij verdiende 3 ton met die tweets. Ook DJ Khaled hield zijn 4 miljoen volgers voor dat een cryptomunt van een bepaald bedrijf alles zou veranderen. Hij kreeg daar 50.000 dollar voor. Het weer nog. Vandaag is er ruimte voor de zon. Blijft op veel plaatsen droog. Het is zacht met maxima rond 11 graden. In het weekend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het blijft zacht. Het wordt rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het is al de hele ochtend druk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... door diverse ongelukken tussen Beverwijk Oost en Knoop Raasdorp. 13 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Knopen Beverwijk... en de aansluiting met de N208.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 I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for. I stopped to see a weeping willow. Starlight, just hoping you may be somewhere away. Welkom terug bij deel 2 van ZFMDS op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Ik startte met Madeleine Peru, Walking After Midnight. Ik ga in dit eh, stuk ga ik, eh, ook weer veel vocaal draaien. Ook veel Nederlands en de combinatie daarvan. En ik heb een blokje verdeeld over eh, dit uur met eh, opname van, oude opname van de Dutch Winkelers Band... met allemaal verschillende zangeressen, Nederlandse zangeressen. Maar eerst gaan we naar Herb Ellis, een gitarist... die eh, beroemd is geworden door zijn lidmaatschap van het trio van... Eh, ja, Oscar Peterson. En hij, Oscar Peterson die had een trio zonder drummer. Eh, Oscar Peterson zwart, Ray Brown zwart. In de tijd dat er nog heel veel rassenscheiding was. En Hub Ellis blank, die trad daartoe tot het trio. En dat gaf heel veel gedoe. En eh, dat was ook een beetje wel een statement. Hij is daar eh, groot geworden. En kenners zeggen dat dat trio uit die periode... Oscar Peterson, Ray Brown en Herb Ellis... dat dat de top was van uh, alle pianotrio's ooit in de geschiedenis. In ieder geval heeft hij ook heel veel solo gedaan. En we gaan nu luisteren naar Herb Ellis met zijn gitaar... in het stuk dat hij zelf heeft gecomponeerd, Patty Cake... colors Band... met eh, onmiskenbaar Rita Reis. En straks ga ik nog meer draaien met allemaal andere zangeressen. Ik ga nu iets opzetten. Oscar Moore, gitarist, zanger This Will Make You Love. this will make you laugh. I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see the fools, I break the rules. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. you still you see. This will make you laugh. But it's not funny to me. Prachtig. Oscar Moore, This Will Make You Laugh. Dutch Winkelers Band met nu de zangeres die ooit een hit scoorde in de popgenre in de jaren 60. Dans je de hele nacht met mij, Karin Kent. Maar hier zingt zij samen met de Dutch Winkelers... waarin wij ook nadrukkelijk horen de gebroeders Kaart... het stuk Come On Baby. with you. Oh, hey, hey, baby, I want to talk with you. Oh, maybe, honey, you feel like talking to. like his if you only try. En van Karin Kent naar de Jan Molenaar Big Band. Een eh, inspirerende orkestleider die jarenlang zich eh, inzet en heeft ingezet... voor de ontwikkeling van de big band muziek. Eh, voornamelijk muzikanten uit de kop van Noord-Holland... maar ook aangevuld met grote jongens zoals uh, Loet van der Lee. En we gaan nu luisteren naar een stuk Whirly Bird. Dick Balthaus solid op de piano. Pablo de Haas op de tenorsax. En Joost Kesselaar op het slagwerk. De Jan Molenaar Big Band. Naar Big Band. En we gaan weer terug naar de Dutch Swing in de bezetting van 1965. En nu met als zangeres Francis van Roy En die zingt eh, de narigheid vanuit haar bed. Die ligt under a blanket of blue. of blue. Just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours under a blanket of blue. Let me be thrilled. the summer night's magic controlling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet rose under a blanket of blue. summer night's magic and trawling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream. Under a Blanket of Blue. Ja, Under a Blanket of Blue. Dat was eh, ook weer een zangeres Francis van Roy... bij de Dutch Winkelers Band. We gaan nu luisteren naar eh, meneer John Hendricks. Een Amerikaan die eh, ook Erg Bloesjes zingt een artiest van de bovenste plank. Precies een jaar geleden overleden. En uh, eh, we gaan bij hem luisteren naar een eh, stuk waar de droefheid ook afspat. Do you call that a buddy? to my house, set him down at my table, gave him all the food and drink that I was able. Well, he ate my chicken and he drank my tea. Then he tries to tell my gal she ought to split from me. How do you call? that a buddy? No, no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe I'll shoot my buddy. Cause he's such a dirty cat. He smiles in my face, but he ain't my friend. That's just his way to get me to let him in. Then, after he done ate and drank for free, then he tries to tell my gal she oughta split from me. Now, do you call that a buddy? No, no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe i my buddy. Yes, yes. such a dirty cat. Well, if I had 15 cents, I would loan him a dime. Just because I thought he was a friend of mine. Now, if I had 10,000 donuts, darn his soul, well, I wouldn't even give him a donut hole. How do you? call that a buddy? Oh, no. Well, could that be your buddy? believe I my buddy. Yes, yes. Cause he's such a dude. Mister Mr. John Hendricks. We gaan nog iemand laten horen bij de Dutch Swing College. En dat is eh, mevrouw Leddy Wessel. Ook een opname uit 65. de St. Louis Blues. I hate to see the evening sun go down. Yeah. I hate to see the evening sun go down. How's my baby? He done left this town And feeling tomorrow like I feel today Feeling tomorrow like I feel today I'll beg my train make me gather way. woman with her diamond rings. around by her apron strings. Was de Nederlandse zanger Ronald Douglas... die eh, prachtige opname heeft gemaakt... met het trio van Rob van Bavel op de piano... Henk Haverhoek op de bas en Hans van Oosterhout op het slagwerk. Allemaal jongens die hier eh, in de loop van de geschiedenis... zijn meerdere keren zijn verschenen in eh, theater De Krocht... in het programma Jazz in de Krocht. En op deze cd worden ze wordt hij en het trio worden ze nog eens eh, aangevuld met grote jongens. Natuurlijk ook allemaal van Nederlandse bodem. Bart van Lier op de trombone. Ferdinand Povel op de tenorsax. Jesse van Ruller op de gitaar. En Angelo Verploegen op de flugelhorn. En ik ga laten horen Ronald Douglas. I'm afraid this masquerade is over. Your eyes, they don't shine like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. Your words, they don't mean whatever they used to mean. They weren't once inspired, and now they're just routine. I afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. I guess I'll have to play Bonacci and get myself a clown's disguise. Can I've learned to laugh like Pagliacci with tears in my eyes? says myself a clown's disguise, and I've learned to laugh ha! like Pagliacci with niks meer aan toevoegen. Ronald Douglas. Ik ga nog één keer iets laten horen van de Dutch Wing met een Nederlandse zangeres. En dat is een opname uit 65.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 Waar gaan we vanmiddag heen als we eruit willen? Nou, natuurlijk zou ik zeggen... om vijf uur gaan we naar eh, de Agatha-kerk... want daar treedt het projectkoor Zandvoort op. En als we verder weg willen... dan eh, gaan we vanmiddag kunnen beluisteren in Hillegom in Villa Flora. Dat is eh, volgens mij restaurant Flora. Of hotel Flora zelfs. Eh, de Jazzy Sunday Afternoon met het vaste combo. En als solist treedt erop Frits KT. En in Haarlem zouden we nog om vijf uur kunnen gaan... naar Taverne de Waag aan de Damstraat. Want daar treedt het Ad van der Veen trio op met folkachtige muziek. Ik ga wat draaien. Nog één keer komen we terug bij eh, Duke Ellington. En dat is een compositie die natuurlijk ook heel veel gespeeld is. Maar natuurlijk niet zo mooi als nu vertolkt wordt door Lou Rawls. Just squeeze me. Treat me sweet and gentle When you say goodnight Just squeeze me, but please don't tease me. Hey, baby, I get sentimental when you hold me tight. Why don't you squeeze me, baby? I don't want you to tease me. I've been missing you since you went away, singing the blues away each day counting the nights and waiting for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. Please say you love me too when I get this feeling. I am in ecstasy. Why don't you squeeze me, baby? But please don't tease me. Oh, you treat me sweet and gentle. say goodnight. in the night. Ja, we lopen alweer bijna tegen het eind van deze uitzending. Eh, dat vliegt als voorbij. Ik hoop dat iedereen het gezellig heeft gevonden. Een leuk en mooi en er iets aan gehad heeft. Dat het een bijdrage heeft geleverd aan het, de voortgang van deze dag, zullen we maar zeggen. Nou, ik maak er eh, zelf ook nog een verwendag van. Er is altijd wel iemand die het volgende stuk eh, heel graag wil horen. Nou, dat weet ik wel zeker. ik draai het in het eerste uur The More I See You, vertolkt door Sarah Vaughan. En nu gaan we eens luisteren hoe uh, ja, Simone dat doet. The more I see you Can you imagine? The More I See You. Hoe vaker ik je ziet, daar kan je van alles invullen. Het laatste stuk. Fijn dat u er was. Tot volgende week. Dan zit een collega van mij hier om weer prachtige plaatjes te draaien.